Zit van der Linde met het NOS-journaal. De armoede in Nederland is in 2019 licht gedaald. Dat was nog voor de coronacrisis. Het CBS zegt dat toen 6,2% van de bevolking onder de armoedegrens leefde. Die lag toen op 1090 euro netto per maand voor een alleenstaande. Sinds 2013 daalt de armoede in Nederland elk jaar een beetje. Het CBS heeft nog geen armoedecijfers sinds de coronacrisis... maar verschillende organisaties hebben wel al gezegd dat er sinds maart meer mensen aankloppen voor hulp. Het Openbaar Ministerie looft 10.000 euro uit voor de gouden tip over een ramkraak en een overval op twee Jumbo-filialen. De ramkraak was op 4 april in Haarlem. Dezelfde daders sloegen waarschijnlijk nog een keer toe op 20 mei. Toen werd een Jumbo in Alkmaar overvallen. De politie denkt dat de daders wisten op welk moment ze contant geld buiten konden maken. De aanslag met een auto in Trier heeft aan vijf mensen het leven gekost, onder wie een baby. Negen mensen zijn zwaar gewond, vier van hen zijn er slecht aan toe. Een Duitser van 51 reed gistermiddag in een auto op hoge snelheid door de binnenstad... en ramde mensen over een afstand van honderden meters. De man is gearresteerd. Hij zou geen religieus of politiek motief hebben. Branchevereniging van zorgorganisaties Actis maakt zich zorgen over het noemen van 4 januari als startdatum voor het vaccineren tegen corona. Als de vaccins deze maand worden goedgekeurd, kan op die dag worden begonnen met vaccineren, zei minister De Jonge. Maar volgens Actis zijn er nog veel zaken onduidelijk, zoals details over de distributie, het bewaren en de toediening van het vaccin. In de Champions League heeft Ajax met 1-0 verloren bij Liverpool. De club zakte naar de derde plaats in de pool doordat Atalanta thuis gelijk speelde tegen FC Midtjylland. Volgende week maken Ajax en Atalanta uit wie als tweede naar de knock fase gaat.